uur. Gert Kluk met het NOS Journaal. In het noordwesten van Oekraïne houdt een gewapende man 20 mensen in een bus gegijzeld. Volgens de politie heeft hij explosieven bij zich. Er zou ook zijn geschoten, maar over slachtoffers is niets bekend. De dader zou eisen dat rechters, openbaar aanklagers, parlementsleden en kerkleiders een verklaring afleggen op YouTube. Ze zouden moeten zeggen dat zij de ware terroristen zijn. De Oekraïnse politie heeft de omgeving van de bus afgezet en probeert met de gijzelnemer te praten. Bij GKN Fokker in Papendrecht, waar vliegtuigonderdelen worden gemaakt... worden tientallen mensen ontslagen, meldt Omroep Rijnmond. Door de coronacrisis ligt een groot deel van de luchtvaartsector stil. In verband daarmee stopte in mei ook de productie van Fokker. Het bedrijf verwacht op lange termijn ook last te houden van de coronacrisis... en voert daarom een geplande reorganisatie sneller door. Er werken nu 900 mensen bij het bedrijf. Het Duitse chemieconcern Bayer heeft ook in hoger beroep een rechtszaak verloren... over onkruidverdelger Roundup. De zaak was aangespannen door iemand in de Verenigde Staten. Die zegt dat hij kanker heeft gekregen van het middel. De man kreeg ook in hoger beroep gelijk. Het Hof in Californië bepaalde wel dat de schadevergoeding die Bayer moet betalen aanzienlijk wordt verlaagd, van ruim 78 miljoen dollar naar ruim 20 miljoen. Vorige maand schikte Bayer de meeste andere claims over Roundup voor zo'n 10 miljard euro. In het westen van Den Haag hebben zo'n 10.000 mensen ruim twee uur zonder elektriciteit gezeten. Er was kortsluiting in het hoofdverdeelstation, zegt energiebedrijf Stedin. De storing in Scheveningen, Duindorp en het Statenkwartier was even na half twaalf verholpen. Het weer veel zon, geleidelijk meer stapelwolken in het noordenkant van bui. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.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 Het is weer eh, dinsdagmiddag. Het is dinsdag 21 juli 2020 alweer. Het is buiten schitterend weer en wij gaan weer twee uurtjes uh, lunchroom brengen. En eh, wie zijn wij? Dat is ondergetekende Jan van Roever. En aan de andere kant hebben we Lucie. Ja, goedemiddag allemaal. Wat gezellig dat u weer luistert. En Lucie heeft gezelschap vandaag. Ja, ik heb een hele speciale gast vandaag. En dat is eh, mijn kleindochter Selina. Dat is onze DJ in Space, zullen we zeggen. Hallo Selina. Hoi. Hallo. <laughs> Wat leuk dat je bij ons bent. Wat gezellig. En ga je gezellig meebabbelen met oma? Ja. Nou, we gaan, eh, gaan proberen twee gezellige uurtjes te maken. En wat gaan wij onder andere doen vanmiddag? Wij gaan eh, wat Zandvoort nieuws brengen. We gaan het weerbericht brengen. Eh, wat eventueel tussendoor nog geschoven wordt... gaan wij proberen, als het echt belangrijk is... ook even in de ether uit te strooien. En daartussendoor gaan we twee uur lang hele gezellige muziek draaien. Zoals u waarschijnlijk van ons gewend bent.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 like to have fun now. Dig out them, dig out them, dig out them, eh. Them a humping, shake them bumper today. All of the got with the sexy body. Hold up on no hand inna the air, make me see. Jump and check coat and wiggle your belly. The deal love inna this a party. I have sex on the beach. Come on, move your body. Sex on the beach. Dig out them, dig out them, dig out them. I have sex on the beach.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 Come on, move your body. Sex on the beach. Come to the love, y'all. I wanna have sex on the beach. Come Fox on Beach was dat. Een, een zomersnummer van een aantal jaren geleden. Teaspoon. En uh, een lekker nummertje. Alleen eh, we moeten natuurlijk wel even rekening blijven houden met eh, corona. Met die anderhalve meter. Dus het zal niet voor iedereen opgaan. Seks van de Beach. Nee, dit, dat corona dat, blijft toch wel een dingetje. Dat blijft een dingetje. Ja, want, ja, mensen houden zich toch niet aan de anderhalve meter afstand. En ik vind van als je er zelf geen niets mee hebt, Oké, prima, maar er zijn er heel veel die er wel wat mee hebben. En het coronavirus blijft, blijft rondcirkelen en blijft zich eh, laten, laten zien. Dus laten we in godsnaam voor de mensen die er wel bang voor zijn... toch maar die anderhalf meter... Eh, ja, kijk even wat er nu een hele grond aan de hand is. Hè, zoveel mensen en eh, ook in andere landen trouwens. En het is echt niet zo dat alles over is, mensen. Begrijp het toch. En neem alle regels een beetje in acht. Precies, Dat is wat je wilde zeggen, Luc? Ja, dat, dat is... Want het, het ik schrik ervan dat mensen... ik hou af, anderhalf meter afstand, maar hoe andere mensen zich er dan toch doorheen wurmen... en al kijkend op hun telefoon tegen andere mensen aanbotsen... en echt totaal geen respect tonen. Ik vind het gewoon heel jammer. Heel jammer, heel jammer, ja. Dus mensen, wees voorzichtig. van de Bee Gees was dat een nummer van een hele tijd geleden. En eh, zitten we momenteel te lunchen, eten smakelijk en het eh, gezellig met deze muziek uh, ertussendoor. Ja, ging wat vertellen, ja. begrijp ik, over de Bee Gees dus. Ja, de naam Bee Gees, nooit geweten. De broederskip Kip. Ja, de gebroeders Kip. Maar Bill Gates heeft die naam bedacht, de Bee Gees. Ja. En hij baseerde dat op, op zijn, op zijn naam. Eh, eh, eh, Bill en op die van Bill Good. dus dat was de achternaam van de andere Bill. Dus die begon, was de Bill, was dat? Dat was de... de, de, de, vrouw... van de rechterbil. Dat was de Bill? Ja, het was de, volgens mij de rechter. Oh, oké. Ja, ja, ja, het was de, de goede Bill. De goede Bill, ook. De goede Bill, Oké. Okay. Dus daar is de naam Bee Gees uit ontstaan. En het was natuurlijk gelijk geassocieerd met Brothers Dip. Ik vond okay. het wel even leuk. Eh, ja, zeker. Ja, een hele hoop muziek gemaakt. Deze jongens deel ook voor anderen. En wat ook heel mooi was, uh, sommige die duetten die maakten met ja. Barbara Streisand. En eh, wat hebben deze jongens al veel muziek gemaakt. En een aantal zijn er helaas al overleden. maar het blijft nog altijd in ons geheugen geschrift. De muziek van de Bee Gees. We gaan eh, verder met een eh, dame die een eh, hele grote carrière maakte... wat eigenlijk niemand verwacht had. Want ze deed ook mee aan een optreden voor, in Engeland. een soort talentenjacht. Dat was Susan Boyle. En ze gaat hier zingen Angel. deze dame met haar optreden... dat de hele jury stijl achterover sloeg toen zij haar stem uh, liet horen. En eh, heel veel respect tonen. En eh, ze heeft ook een hele mooie carrière daarna gemaakt. En heel veel verschillende cd's en heerlijke muziek om naar te luisteren. Veel je Ja, zeker weten. Ja, ik, ik, ik hoorde er voor de eerste keer dus bij... Uh, Britain Got Talent. En het, het was gewoon echt helemaal... Iedereen sloeg eh, achterover. En het is zo waar nooit. was ze al die tijd? Maar, eh, het is eerder gebeurd hoor, met eh, Paul Potts onder andere. was ook zo iemand die ook oh, een hele grote carrière daarna gemaakt. En je ziet maar dat er toch heel veel talent zit onder de mensen. Dus wij moeten ons ook maar opgeven, denk ik. En maar ze is nog heel simpel gebleven. Want ze is dan gediagnosticeerd met syndroom van Asperger... met een bovengemiddeld IQ. Dus ze woont nog steeds, ondanks alles in de eensgezinswoning waar ze opgroeide... Ze is heel met haar gebleven. En het is, eh, is, toch te waarderen. Ja. We gaan eh, verder met iets Nederlandstalig, met Jeroen van der Boom. Heel lekker. steeds niet, want wij blijven gezellig tot een eh, uur of drie bij u, Loes en ik. Dankjewel Jeroen van de Boom. Uh, eh, Luus, eh, zoals ik al zei, ze heeft een uh, gastje meegenomen vandaag. Want ze is niet al te groot, haar kleindochter. En ik begrijp dat jij met haar even een leuk gesprekje gaat voeren voor ons. Ja, vandaag. want ze heeft vakantie en ik zou graag willen weten... waar ga je wel eens naartoe, Selina? Want jij woont in de Muiden. En welke speeltuin vind je dan het leukst? De Veilige Haven. Ja, en wat kan je er allemaal dan? Daar zijn heel veel speeltoestellen en zo. En ik vind de draaimolen het leukste. Ja, en, en is er ook een, een, een zwembad? Kan je ook zwemmen? Ja, de Herenduinen. Ah, en is dat ook leuk? En ga je dan alleen of ga je met papa en mama? Soms met papa en mama, maar wel vaak alleen met mama of met Indy. Oh, en Indy is? Een soort van zusje. Je soort van zusje. Een soort van zusje. Dus ja, dat kan ook tegenwoordig. Dat is leuk tegenwoordig, ja. een soort van zusje. Dat is de, de, haar moeder is de vriendin van mama, hè? Ja. Ja, en Indy is, hoe oud is Indy? Nu bijna vier. Ah, oké, dus dat is En als je op Zandvoort bent bij oma, wat ga je dan allemaal doen hier? meestal lekker door de duinen lopen met de hondjes, hè? Ja. <laughs> nou, waar, waar vind je het gezelliger? Vind je Zandvoort of IJmuiden leuker voor de kinderen? Eh, allebei. Allebei. Nou, dat is heel makkelijk. Dan is de keus dus snel gemaakt natuurlijk. Dan, ja. Nou, leuk hoor. Een beetje eh, interesse te tonen en eh, dat allemaal te vertellen. Maar misschien zijn er ook kinderen in, hier in Zandvoort... die jouw wel idee willen volgen en, en leuke dingen willen gaan doen. Ja, en die dat ook leuk vinden om te vertellen in de vakantietijd. Ja, toch? Ja, dat lijkt me leuk. Oké. Wat denk je, Celine? Zullen we een liedje gaan draaien? Ja. Ja, ik heb, we hadden het net over Paul Potts. Die heb je toevallig ook hierbij me. de for me. Dan gaan we die draaien, die is vast leuk. Ja. dus Dat vind ik eigenlijk ook wel even belangrijk. Ik eh, zat van de week zo te kijken op de social media... en dan onder andere op Facebook en dan uh, bij het onderdeel Zandvoort. Maar er is momenteel denk ik toch een beetje... tenminste eigenlijk veel onvrede bij, bij sommige inwoners... over de, de toestanden die gecreëerd worden door eh, verkeer parkeren... vuil op straat en dat soort dingen. Ja. Ehm, maar daar zijn ze toch mee bezig? Ze zijn mee bezig, ja, maar toch, het, het, is, ik, ik, vraag me wel eens af... Uh, luistert de gemeente wel goed naar deze klachten? Want als ik zo'n beetje kijk, uh, 10, 20 klachten is normaal. Mensen die klagen van, ja, wij komen thuis, we kunnen onze auto niet kwijt. Er wordt vuil op straat gegooid. Eh, ze doen maar. En waar zijn de handhavers? En, en nou, uit, uit ervaring weet ik gewoon, de handhavers... die doen echt hun best. Alleen, ja, ze, zijn, ze kunnen niet overal zijn. Eh, en dat is natuurlijk best een, eh, is een probleem. Ja, want we zou je 10.000 handhavers moeten hebben. Maar het probleem eh, wordt daardoor niet kleiner. Want de mensen blijven toch klagen. En zo graag dat wil weten van, van, van, de, van de kant af van de gemeente. Misschien onze eh, mooie burgemeester Molenburg... die, die toch eh, een man heeft bewezen iemand te zijn... die wil luisteren naar zijn, naar zijn bevolking, naar zijn inwoners. kan hij eens een keertje hier niet iets over gaan vertellen? En, en of het ook bij hun leeft? Want wat hebben we nou aan ontevreden inwoners? We hebben zo'n mooi dorp en laten ook de inwoners... net zoals de toeristen tevreden zijn. natuurlijk is het vaak een, een kwestie van een beetje aanpassen en een beetje netjes doen. wees ook gast in, in een plaats waar je bent op dat moment. Eh, maar eh, gedraag je. Maar probeer ook als gemeente in te spelen op de eh, diversiteit aan, aan grote groepen die hierheen gaan komen. Want ja, het is niet leuk hè, als mensen van hun werk komen. Ze kunnen hun auto niet kwijt, want er staan andere mensen weer geparkeerd. Erg vuil op de boulevard. Er wordt overnacht op de boulevard. Zondagochtend liep ik daar te wandelen. Als je dan ziet wat een bende daar ligt, terwijl er toch, toch overal papierbakken staan. Eh, eigenlijk wil ik bij deze oproep doen aan de gemeente eh, kom, kom, kom met iets concreets. Probeer die mensen te, een beetje tevreden te stellen en, en die klachten weg te nemen. En uh, eh, gaan eens een beetje met een luisterend oor naar, naar, die wijken toe... die al die klachten ventileren op, eh, op ja, op, de social media onder andere. Is het misschien een idee aan om de verantwoordelijke hiervoor eens een keer uit te nodigen bij ons in lunchroom. Oh, graag. Om daar zijn te komen uitleggen hoe hoe het gaat worden. Of ze al ideeën hebben om dit op te lossen. Ja, en natuurlijk, eh, zijn, eh, ik heb het al genoemd, de handhavers. Het, zijn, het is natuurlijk een probleem. Eh, en het, het zijn natuurlijk niet al te veel. ik vraag me wel eens af, wordt het aantal handhavers wel gelijkgetrokken eh, gelijk getrokken met het aantal mensen dat je in een dorp hebt. Of lopen er twee, als er 10.000 mensen zijn, lopen er ook twee als er 50.000 mensen zijn. Want dan is natuurlijk een vechten tegen de bierkaai. En dat zijn dingen die wil ik toch graag wel een keer voor de gemeente weten. ik denk niet ik alleen, maar ook de mensen die allemaal klagen op de social media. Ja, dat, eh, ik denk dat het een goed, een goed plan is om eens eh, een, een van de verantwoordelijken uit te nodigen... om hier te komen praten daarover. ze zijn welkom. Ja, van harte. Dank je En het wordt niet, uh, het wordt niet de tang eh, op de keel gezet. Oké. Dank je wel. break up inside. And what makes a man give up his pride? What makes a man feel he's begun to fail? can't win. He thinks he's in jail. Tell me. Woman. Say it again. Woman. Say it again. I ask you, what makes men jealous of each other? Says, brother, now here's the reason. She makes a cloudy day seem bright. She makes a nightmare turn into the warmest night. You know, she makes trouble seem so song. She can turn the hardship, and she makes it so easy to cross. She brings life into the world over and over again. No man in the world could ever bear those things. prayer right here. was a woman, and she still is as sweet as she. James Brown was dat, en je kent hem niet? Hè? De King of Souls, om het allemaal noemen, Luus. Jawel. Dus, het, uh... Eh, het uh, volgende nummer dat wij hebben op verzoek van onze kleine gast. Hey, come on. Jules. En eh, Erika Cirola was op verzoek van onze kleine gast van vanmiddag. Wat was jouw favoriete uh, zangeres of zanger? Wat was het? Vond je het leuk om even te horen? Ja. ja Geweldig. Dan gaan we door met een duetje. Dat was dan Lisa of Lisa Presley samen met Elvis. Een duet. Dat heet dan In the Ghetto. as the snow flies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. And his mama cries. Cause if there's one thing that she don't need, it's another hungry mouth. Don't you understand? They're trying to help hand? out. He's gonna be an angry old man someday. I take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads and look the other way? Well, the world turns. Hungry little boy with the red nose, plays in the street as the cold wind blows. the Ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. has a gun, steals a car, tries to run, but he don't get far, and his mama cries. Let his mama cry. As the crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun, in his hand in the ghetto. And as her young man dies. cold and gray Chicago morning, another little baby child is born in the ghetto. And his mama cried. And his mama another little baby is born in the ghetto. Ja, zo klinkt dus een, uh, een familieduet. Wat was dat mooi, hè? <laughs> Ja, het is mooi in elkaar gezet ook. Heel erg. Moet toch eh, eh, vreemd zijn om samen met je vader te zingen... terwijl die er al heel lang niet meer is. En het is een drama, want eh, het blijft ook niks bespaard. Hè. Van de week ook haar eh, zoon eh, ja, overleden. Ja. het is, ze blijft niks bespaard. Nee. maar ze blijven altijd in onze herinneringen. De Presleys. Ja, echt wel. Wat, had jij nog wat te melden, Luus, voor we verder gaan? Nee. Nee, dan gaan we muzikaals doen. whenever you nummertje was dat, Lus? Ja, zeker. Lekker zwingend. Ja, je gaat het hebben over de parkeerplaatsen van de, ja, fietsen, denk ik. Ja, ja, want de auto's, dat, is, eh, dat hebben, we net, hebben we net gehad. Dus, maar voor eh, de fietsen en de scooters, gaat het de goede kant op. Want ik vind het op de krocht al een eh, hele duidelijke plek aangewezen voor fietsen en scooters. Dus dat gaat de goede kant op. Nou zie ik dat het ook op de boulevard Paulusloot ook beperkte ruimte beschikbaar is voor fietsen en scooters. Dus dat gaat ook. En op het Raadhuisplein, daar had ik het net al over. Dus dat gaat allemaal wel goed. En op het plateau waarop Corendon van plan was een paviljoen te bouwen... is een omheind hekwerk en er zijn lijnen getrokken... zodat fietsers ook daar veilig kunnen parkeren. Dus dat gaat de goede kant op. Gelukkig maar. De stalling is verder helemaal gratis en leverde direct... een wat strakker en overzichtelijker Badhuisplein op. Kijk eens dan. Ja. Kijk, en zo eh, bevorderen we de, de netheid van het dorp... en we komen iedereen tegemoet. Het ziet er veel, eh, netter uit. En eh, Ja. heel duidelijk voor iedereen. En ze maken er ook keurig netjes gebruik van. Chapeau. Dit is Yesterday When I Was Young. Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I tease at life as if it were a foolish game. The way the evening breeze may tease a candle flame the thousand dreams I dreamed, this plan the things I planned. I always build a life on weekend sifting sand. I live by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years just run away. Yesterday and all. pleasure in store for me And so much pain my desire eyes refused to see I run so fast that the time and you that last run out I never stop to think what life was all about And every conversation I can now recall concern It's settled with me And nothing else at all Yesterday the moon was blue And every crazy day van Andy Tilman. Tilman eh, Andy Tilman was het, eh, de liedzanger van een eh, Indo-rockgroep... die jaren geleden heel veel verhoren maakte in Nederland. De Tilman Brothers. een heel bekend nummer van hun was toen The Little Bird... Uh, en die zelf heeft heel veel nummers toen gecoverd. En dat heb je op een hele mooie manier gedaan. En ik vond natuurlijk is, is Yesterday When I Was Young van As de Voer echt de topper. Maar deze komt voor mijn gevoel wel heel erg in de buurt. Andy Tielman. En we gaan eh, nu naar Berlin. Berlin. My met Run Een lekker nummer op dit, hè, dus. Ja. We gaan uh, eh, onderhand weer eventjes eh, naar het einde van het eerste uur. Eh, naar de klok van twee uur. Naar het nieuws en alle andere festiviteiten die we nog gaan beluisteren. dat doen we dan onder het klanken van Blink en Jones. Dat lijkt me wel lekkere muziek eh, als afsluiten van het eerste uurtje. En eh, wat Luce en mij betreft en onze gast betreft natuurlijk... tot het eh, tweede uurtje voor onze lunchroom. Tot straks. Long were the days I've spent within these walls... and long were nights of aloneness. Here I am, ready to go into the seasonless world where we shall weep and laugh. In the stillness of the night, I have walked in your streets, and my spirit has entered your heart. And in your sleep, your dreams were my dreams, and your breath was upon my face. out of the fire believe in, you know.